Klanten kunnen voor bepaalde behandelingen niet meer in elk ziekenhuis terecht. Vanaf vandaag mogen jongeren praktijkexamen doen voor hun autorijbewijs als ze nog 17 zijn. Als ze slagen mogen ze de weg op, maar tot hun 18e wel onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Jongeren konden tot nu toe pas op hun 18e afrijden. Het experiment is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. De Griekse premier Papandreou wil een referendum houden over het nieuwe steunpakket van de EU. Of het referendum er komt is nog onbekend, hij heeft hiervoor de steun nodig van het parlement. EU-leiders spraken vorige week af dat de helft van de Griekse schulden wordt kwijtgescholden. En ook krijgt Griekenland een nieuw steunpakket van 130 miljard euro. In ruil daarvoor moet het land wel fors bezuinigen. Een vrouw uit Ede is opgepakt omdat ze 200.000 euro zou hebben verduisterd. zoals voorzitter van een stichting die in Arnhem een kinderhospice wilde opzetten. De vrouw heeft toegegeven dat ze geld dat bedoeld was voor het tehuis naar haar eigen rekening heeft overgeboekt. Wat er met het geld is gebeurd is onduidelijk. Het is nog steeds spoorloos. Meer dan een miljoen mensen in het noordoosten van de Verenigde Staten zitten nog altijd zonder elektriciteit door de zware sneeuwval van afgelopen weekend. Veel Halloween-festiviteiten zijn afgelast, scholen blijven dicht en op veel plaatsen zijn er grote verkeersproblemen. Het duurt mogelijk nog tot vrijdag voordat iedereen in de getroffen staten weer stroom heeft. Het weer, vanochtend eerst geregeld zon, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en in de middag kan er wat regen vallen. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht.